Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. De wagens en 350 sneeuwschuivers klaargezet voor de verwachte sneeuwval van vandaag. In de loop van de ochtend gaat het sneeuw in het zuiden van het land. Daarna breiden de sneeuwbuien zich uit over de rest van het land. Rijkswaterstaat stuurt de strooiwagens de weg op voordat het gaat sneeuwen. Tijdens de sneeuwbuien rukken de wagens zo nodig opnieuw uit... om vooral de snelwegen zoveel mogelijk sneeuwvrij te maken. De NS rijdt vandaag vanwege de sneeuw opnieuw met een aangepaste dienstregeling. President Obama heeft de Algerijnse regering alle hulp aangeboden... in de nasleep van de gijzeling op een gascomplex in de Sahara. In een verklaring veroordeelde hij de actie van de gijzelnemers... een groep moslim-extremisten. In de verklaring staat verder dat de Amerikaanse regering de komende dagen nauw contact met de Algerijnse autoriteiten zal houden om een beter beeld te krijgen van wat zich heeft afgespeeld, zodat tragedies als deze in de toekomst voorkomen kunnen worden. Bij de bevrijdingsactie zijn gisteren alle terroristen gedood. Volgens de regering waren er 32 gijzelnemers van verschillende nationaliteiten. De afgelopen dagen kwamen 23 gijzelaars om. Meer dan 25.000 Ieren hebben in Dublin meegedaan aan een protestmars tegen versoepeling van de abortuswetgeving. Voor de mars begon ging de aartsbisschop van Dublin voor in een gebed voor het kind in de baarmoeder. De vijf bisschoppen van Ierland liepen mee in de betoging. De Ierse regering wil abortus toestaan als het leven van de moeder in gevaar is. Aanleiding is de dood van een zwangere vrouw met complicaties eind oktober. Ondanks smeekbeden van de familie kreeg ze geen abortus en stierf ze. Het weer vannacht bewolkt en droog bij minima rond min 6. In de ochtend vanuit het zuiden sneeuw.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 Dus hier sta ik met een uitgestoken hand. ochtends met de wind. heart so pure And his love so fine Stick with me and I'll ride with you To the end of the line Hold my hand and I'll walk with you Through the darkest night I smile, I'll be thinking of you And every little thing will be alright And it's sad, so sad There ain't no easy way 106.9 ZFN Delicious delivery is ambitious.